Mark Jampers eh, met het NOS-journaal. Nederlands meest gezochte crimineel Rido Taghi houdt zich zo goed als zeker schuil in Dubai. Dat meldt de Telegraaf op basis van bronnen binnen het Openbaar Ministerie. De krant schrijft dat politie en justitie ervan overtuigd zijn dat het net zich sluit rond de crimineel. Vorige week riep de politie vakantiegangers op om in het buitenland uit te kijken naar Taghi en zijn rechterhand Said Razouki. Daarbij werd ook Dubai genoemd als mogelijke verblijfplaats. Taki en Razuki zijn de hoofdverdachten in een groot liquidatieproces. Nederlanders hebben steeds meer afgedankte apparaten thuis liggen... en dat moet anders, vindt de recyclingbranche. Die waarschuwt voor een onzichtbare afvalberg... omdat de apparaten bij mensen weggestopt zijn in lades, kasten en dozen... in plaats van dat ze worden ingeleverd. Ook wordt apparatuur soms bij het restafval gegooid of aan de straat gezet... Om ervoor te zorgen dat meer apparaten worden ingeleverd... komt er in oktober een Nationale Recycleweek. Een paar hardloopschoenen van het merk Nike heeft op een veiling in New York bijna 400.000 euro opgebracht. En dat is een record. De zogenoemde Moon Shoe is ontworpen door een van de oprichters van Nike... in aanloop naar de Olympische Spelen van 1972. Hij werd geïnspireerd door het wafelijzer van zijn vrouw... De schoenen zijn gekocht door een Canadese zakenman... die vorige week ook al de rest van de collectie bijzondere sneakers kocht. IKEA stopt met het verspreiden van de papieren catalogus in Nederland. Vorig jaar werden nog 4 miljoen gidsen verspreid, maar nu komt er een digitale versie. Volgens de Zweedse woonwinkel is dat eigentijdser en verantwoordelijker. Het weer. Het blijft vannacht boven de 20 graden. Overdag wordt het erg warm met 32 graden op de Wadden tot 38 in het zuiden.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 Mueve ese que sea. I like you, pum pum girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dam, dam, dam de guayarte, mami, ese rampa Jackie, Jacqueline, Ari. Everywhere me go, me never left far at all.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 Real nigga, quicker of a bitch, nigga. Now wildin', ready for all the violence. I don't need a nigga jacking that he riding. I got this full this shit all up on my hip. I blow that shit, now you ain't Bobby Smurda hat whip. Bitch, we in the city on oh, that hot shit. Looking for a biddy on oh, that thot shit. Y'all ain't getting money, nigga, stop this. I be round the globe talking Kick I'm getting money now. Acting funny now.